Twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. Zijn volgens hulpdiensten zeker 38 mensen gewond geraakt. De meeste raakten niet ernstig gewond. In Barcelona schoot de politie met rubberkogels op de menigte. De burgemeester van Barcelona heeft de Spaanse regering opgeroepen het politieoptreden te staken. Ze noemt premier Rajoy een laffe premier die haar stad heeft overspoeld met politie. Ook op andere plekken heeft de politie in Catalonië geweld gebruikt tegen burgers. FC Barcelona heeft vanwege het referendum om uitstel gevraagd van de wedstrijd tegen Las Palmas. Die zou om kwart over vier vanmiddag moeten beginnen. Gezien het politieke klimaat speelt de club de wedstrijd liever op een ander tijdstip. Las Palmas had aangekondigd dat de spelers een vlag van Spanje op hun shirt gaan dragen... omdat ze in de eenheid van het land geloven en het separatisme in Catalonië betreuren. In Berlijn is het eerste Duitse homohuwelijk gesloten. Het Duitse parlement ging in juni akkoord met het homohuwelijk... en vandaag is de wet van kracht geworden. Homoseksuele mannen en vrouwen kunnen zich sinds 2001 al wel laten registreren... maar hadden tot vandaag niet dezelfde rechten als heteroseksuelen. Zo konden ze nog niet samen kinderen adopteren, wat nu voortaan wel mogelijk is. In Berlijn trouwen vandaag nog acht homostellen en ook in andere Duitse plaatsen wordt vandaag getrouwd. De Amerikaanse zanger Marilyn Manson is gewond geraakt tijdens een concert in New York. Manson klom in een decorstuk dat daardoor begon te wankelen. De zanger viel naar beneden en kwam op zijn rug terecht. Decor viel bovenop hem. Manson is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Marilyn Manson was juist begonnen aan een nieuwe wereldtournee. Of die kan doorgaan is niet bekend. Eind november staat een optreden gepland in Eindhoven. Het weer vanuit het westen neemt snel de bewolking toe. Het wordt 16 tot 18 graden. Tegen de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen vroeg nog regen in het oosten. Later buien met af en toe zon. En de middagtemperatuur blijft rond de 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam...